1 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Het slachtoffer van het schietincident gisteravond in Houten is een man van 55. Hij werd in het centrum in een geparkeerde auto onder vuur genomen. De man was café-eigenaar en zou volgens RTV Utrecht een bekende zijn in het criminele circuit. Ook zou hij flinke schuld hebben gehad. De man werd doodgeschoten terwijl hij op de passagiersstoel zat. Zijn vrouw zat achter het stuur. Iran dreigt een Britse olietanker in beslag te nemen... als de Iraanse tanker die bij Gibraltar aan de ketting ligt... niet wordt vrijgegeven. Britse mariniers namen de Grace One donderdag in beslag. De supertanker was met Iraanse olie op weg naar Syrië... na een omweg via Kaap de Goede Hoop. Iran is een belangrijke bondgenoot van de Syrische president Assad. Zowel tegen Syrië als Iran zijn internationale sancties van kracht. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie zegt dat het proces dat leidde tot de voordracht van Ursula von der Leyen als zijn opvolger niet transparant was. Op een persconferentie betreurde hij dat niet opnieuw gekozen is uit de zogeheten spitsenkandidaten die zich voor de Europese verkiezingen voor de functie kandidaat hadden gesteld. Juncker zei verder dat de procedure vijf jaar geleden wel helder was toen hij werd gekozen. Ik was helaas de eerste en de laatste spitsenkandidaat. Bij de explosie in een appartementencomplex in Vlaardingen zijn vanochtend twee doden gevallen. Hun identiteit is niet bekendgemaakt, maar volgens omwonenden woonde er een gezin met kinderen in het appartement. Door de ontploffing werden de gevels eruit geblazen. Daarna brak brand uit, die kon snel worden geblust. 16 andere appartementen werden ontruimd. De politie onderzoekt de oorzaak van de explosie. Het weer. Vanmiddag meer ruimte voor zon. Het wordt 19 tot 26 graden. De noordwestenwind is matig, op de wadden soms vrij krachtig. Morgen in het zuidoosten nog zomers warm. Vanuit het noordwesten wordt de bewolking dikker en valt er plaatselijk wat regen. In het noorden en midden wordt het dan 17 tot 19 graden.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 Sky er is veel om uit te leggen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je willen kennen, zodat ik je meer nog kan verwennen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je willen stelen, zodat ik jou niet hoef te delen, maar ik weet niet hoe.